krachtige noordwestenwind. Morgen en vrijdag ook buien en fris 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. De avondspits is bijna overal voorbij. Er zijn nog wel twee uitzonderingen. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat 4 kilometer file voor de afrit Berk naar Rode Reis. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 7 kilometer. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Nou, gebeurt het weer.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 En eerst is Chris Brown hier. go and here with me. <laughs> Maurice de Jonge. is in ieder geval niet mijn meest oplettende uitzending in deze studio geweest. de Jonge. Maurice de Jonge. Komt gewoon, ik ben zo emotioneel, ik let niet meer zo goed op. <laughs> goed, de vraag was 14 en 18. Ik dacht dat er nog een plaats zou komen. Oh, stop de muur. Oh, oh, oh, dit nog de verkeerde knop. Oh jongens, het is echt zo'n avond. <laughs> Oh. Oh, wat erg dit. Is er iemand die het van me kan overnemen, jongens? Ik druk steeds op de verkeerde knoppen. Ah, ik hoop dat ik die nieuwe studio überhaupt binnengelaten word. Oké, <clears throat> zullen we het gewoon even helemaal opnieuw doen? Lijkt me goed zo. Even kijken zo. Let's go CFM bij Beachmasters. Here with me. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Het is weer zo'n avond. Als ik, echt, ik nog gewoon aan het begin van dit uur dit programma aan, wat ik al maanden maak. En wat, waarvan ik weet dat het Beachmasters heet. Als Beach Boys en Girls. Waar hou ik die naam ineens vandaan? Goed, maar is die jonge hond? 14 en 18. Die hebben een relatie samen. Dat zijn niet eh, hele vreemde namen. Sadistische moeder die dacht, weet je, ik noem jou 14 en jou 18. Nee, 14 en 18 eh, qua leeftijd. De een is 14, de ander 18. Dat is een nat dan, dat is de stelling van vanavond. leeftijdsverschil is op die leeftijd te groot. Dat was de stelling. We gaan even kijken wat het geworden is. Terechtgekomen op plek 3. Ja, 14 is voor het puberen en 18 daarna. De ene draagt niks en de ander al een BH. Terechtgekomen op plek 2 was antwoord C. als de ouders het goed vinden, mogen het best meer zijn dan vrienden. En wat zijn we toch lekker open-minded in dat Nederland. Want optie 1 is geworden, hoezo? Beide ben je feit nog een kind. Prima dat je je dan bindt, dat is nummer 1 antwoord. Dus eh, eigenlijk als je het zo bekijkt, dan vinden we 14 en 18 best wel kunnen. Misschien ook een beetje met het idee in het achterhoofd. Ja, op die leeftijd, wat stelt het nou ook allemaal nog voor? En dan laten we daar niet heel erg eh, moeilijk over doen. Dankjewel voor al jullie meningen. Ik eh, dank u zeer. Goed, we gaan kijken of de rest van de uitzending wel goed gaat. Zometeen start ik de mashup in naar eerst Pink en Lily Allen. Sometimes I hate every single stupid word you say.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 We hebben hier een blender staan in de studio. En elke week eh, mag je een keertje aan. En we gooien er niet zomaar wat in. Niet, vruchten of weet ik veel, stapjes. Heksensoep, wat je vroeger maakte. Gewoon modder in een blender. Nee, dat allemaal niet. Ehm, we gooien hier onze waardevolle muziek erin. En dan komt er een nieuwe plaat uit. Dat is het idee van de mashup. Daarvoor hebben we hier een blender in de studio staan. En ehm, het is echt een geweldige geworden deze week. Ik denk dat eh, die banner dacht, nou mijn laatste kuntje die ik moet vertonen in het oude pand. Ik eh, ga even extra elektriciteit en budgetten opschrijven. En eh, ik ga een geweldige, geweldige uitkomst maken. Nou, dat is hem gelukt. Want Mr. Blender, die heeft deze eruit gepoept. Het is een mashup tussen Porter Robinson Language... en zet samen met Fox's Clarity in de Hellberg Bootleg. De mashup is Language of Clarity. Hot dive into frozen waves with comes back to life. Fight fear for the selfish pain. It was worth it every time. Hold still right before we crash, cause we both know how this ends. A clock ticks till it breaks your glass, and I drown in you. found Hier kan ik wel op spacen. Language of Clarity in de Halberg Bootleg op CFM. Als de mashup van de week. Goed werk, Blender. Hehe, lekker. Lekker vijpje. hey, um, afgelopen zaterdag was het zover. Het heeft even geduurd. Een jaar of negen. Sinds een jaar of negen. Maar we zijn eindelijk weer door. Naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat waren mijn behoorden vorige week. En wat hebben we het goed gedaan, hè? negende geworden. Je komt uit het niks ineens in de finale. En dan van de 26 landen in de finale word je gewoon negende. Hebben keurig netjes gedaan. Um, props vanaf mijn kant dus ook aan Anouk en eh, net als een heleboel landen. Dus Anouk, wat kunnen we anders doen dan om nog één keer draaien? De plaat waarmee we na negen jaar eindelijk weer in de finale kwamen van het Eurovisie Songfestival.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 Tijd voor de kutgrap van de week. Eh, met het Songfestival heb je in principe genoeg grap op Twitter. Het gaat maar door, hilarisch is het. Maar buiten dat hebben we ook nog een andere flauwe rotmop gevonden... waarvan als je het antwoord hoort dacht... oh, waarom heb je me hier überhaupt mee verveeld? Vraag is als volgt. Welk woord heeft geen klinkers en telt 12 letters? Dus welk woord telt geen klinkers, maar hij heeft wel 12 letters? Best knap, maar hij bestaat. Dat jij het antwoord?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 Wax Rosanna op CFM. Welk woord heeft geen klinkers, maar telt toch 12 letters? Een zandweggetje. Goed, je weer update. Geleidelijk steeds meer bijen Vannacht wordt het tussen de 3 en 7 graden. Morgen veel bewolking en bijen. Soms met hagel en onweer, maar later op de dag afnemende bijen en wat meer zon. Het wordt slechts een graad of 10. Deze lezen voor je. Watch out voor dit. CIA. say me God say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Gyal, them a bubble and a wine, so me God say me in ya. like thunder Lighting up my skies Just like sugar It keeps my spirits high They're saying slow down, watch your step now Don't you stumble, don't you fall But it's useless It's the only way I Push, push, push, push, push. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. Suzanne via stefan.cfmzondvoort.nl. Ik moet eigenlijk wel een klein beetje om lachen. Maar het is ook best wel een goede vraag, want ik weet het ook oprecht niet. Hoe groot is Van Velsen nou eigenlijk? Je bedoelt meer hoe klein is Suzanne. Dat is inderdaad een goede vraag, want eh, ik bedoel, iedereen weet wel dat hij klein is. Maar eh, hoe groot is hij nou eigenlijk? Nou, ehm, het, op zijn Wikipedia-pagina stond het niet en op zijn eigen website ook niet. Ik vind het wel grappig dat je het idee dat je dat moet gaan vragen met hoe, groot ben je nou eigenlijk? Is wel een beetje beledigend. Dus dat is niet oké. Maar ik ben serieus, ik ben ook wel benieuwd, net als Suzanne. Dus ik heb het even opgezocht en ik kwam op van Hij heeft een eh, hele kleine schade fans, klein ah. Maar die hebben uitgezocht dat hij een lengte heeft van 1,52 meter. Ja. 1,52 meter, is niet groot. Zo groot is mijn piemel. Ahem. Maar misschien zijn groeihormonen niet naar zijn lijf gegaan. Misschien ergens anders naartoe. CFM. CFM Beachmaster. Met verder lekker af. Dat het programma nog uitgezonden wordt is ongelooflijk. en Nate Shepard, Long Way From Home. Ik heb nog even verder geklikt. kreeg net een vraagje van Suzanne. Ja, hoe lang is Van Velzen nou eigenlijk? Niet lelijk bedoeld, maar gewoon, eh, hoe lang is hij nou eigenlijk precies? Nou, dat bleek 1,52 te zijn en ik klikte nog even verder. En ehm, toen kwam ik terecht op, geloof het of niet, de FIFA. En dan op het forum van de FIFA. En ik las dit als eh, een reactie van iemand op het forum. Die zegt, een paar dagen terug zag ik op Relatieplanet een heel leuk profiel. Over de eerste zinnen had ik heen gelezen en pas toen ik zijn foto's bekeek... zag ik dat hij wel heel erg klein is. Ik weet nog wat ik dacht, toch jammer... want dit is een van de weinige personen waarvan me het profiel zo aanspreekt. Net lees ik de blog over een voorbijfietsende dwerg. Ook ken ik een vrouw en haar dochter die beide dwerg zijn. Hele leuke, vlotte mensen en de man en vader is iemand van normaal formaat. Ook een leuke vent, lijkt me niet iemand die niks beters kan krijgen. Dat laatste klinkt niet zo aardig natuurlijk... maar de meeste mensen vallen niet op abnormale dingen... en de ideale partner zou normaal moeten zijn met pluspunten. Dwergen zijn allesbehalve normaal. De een heeft veel pluspunten en de ander wat minder. Zit jij in een relatie waarbij de een normaal is of de ander een dwerg... of ken je mensen in zo'n relatie? Hoe is dat ontstaan? Had je twijfels in het begin? Zijn er nadelen en of voordelen vergeleken met één, twee mensen van dezelfde lengte? Als je niemand kent, zou je jezelf kunnen voorstellen dat je een relatie zou krijgen met een dwerg. Heb je vooroordelen over zulke sterren? En hier komt Roel van Velsen het verhaal. Roel van Velsen heeft toch ook een relatie? Is dat met iemand van een normale lengte of heeft hij een, let op, dwerginnetje gevonden? Volgens mij is het wel duidelijk, maar ik wil het toch nog even zeggen. Ja, uiteraard, ik heb helemaal niks tegen dwergen. Ik vind ze absoluut niet minderwaardig. Het is alleen wel een groep die je makkelijk in een hokje stopt en waarschijnlijk zullen ze ook vaak onbegrip tegenkomen. Ik vind dit wel weer een heel erg... Eh, hij is geplaatst door <laughs> ook echt de auteur van deze post op het FIFA Forum is Lilibit. Lilibit <laughs> klinkt ook heel klein. Lili, Lili Putter, dit Putter. In ieder geval, tot zover dwerginnetjes. Moet toch een beetje denken kabouter plop of zoiets in die richting als je over dwergen en dwerginnetjes hebt. Maar ja, goed. uw oh, voordelen over Roel van Velzen, maar mag ook over zijn muziek. Want wat een gave muziek maakt hij. Dat kan je hem opsturen via binnen. En hé, hey, laten we het even voorop stellen. Er is bijna niemand zo grappig als Roel van Velzen. Die gast is echt heel erg grappig. Dus, dat het ook eens gezegd is, godverdomme. Roel van Velzen fanclub hier met nu Gwen Stefani en ik en The Sweet Escape. I would, but first of all, let me say I must apologize for acting, stinking, treating you this way.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 And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? could be sweet. I know I've been a real bad girl. I didn't mean for you to get hurt. We make it better. tell me, boy, now wouldn't that be sweet? I'm with it Op CFM bij Beachmasters. En dan nog Gwen Stefani en Eken. A Sweet Escape. Hé hey, ja, ik zit even na te denken over wat ik als laatste plaat in deze studio zal draaien. Is toch iets eh, wat een DJ, ja, nostre... Misschien dat, eh, ja, ik heb wel een idee. Zometeen gaan we hem draaien. <laughs> Spannend. Um, eerst even terug naar deze. Emily de Forest. Ze wonnen afgelopen zaterdag het Eurovisie Songfestival met deze leuke plaat. Je hoort niet hier op CFM bij Beachmasters. It is only teardrop. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. I for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between me now Here on this stage tonight Let's leave the past behind us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so hard? Oh, look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame Tell me how many times can we win? times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between je hebt een hit als er een fluitje in zit. En wat voor één. De winnares van het Eurovisie Songfestival, ze komt uit Denemarken. En ze heeft een waanzinnig leuk plaatje gemaakt. Je hoort hem hier op CFM bij Beachmasters Only Teardrops. Nou... <clears throat> We gaan dit programma afsluiten. Het was de laatste CFM Beachmasters. Vanuit de studio aan het Gasthuis. waar ook een liedje over gemaakt schijnt te zijn. Die hebben we vandaag eh, meerdere malen voorbij horen komen. En ik denk ook wel dat we die nog wel gaan horen de aankomende dagen hier op CFM. We kwamen er vanavond ook achter dat het leeftijdsverschil tussen een 14 en een 18-jarige... dat we dat eigenlijk helemaal niet zo groot vinden, dat we dat best wel oké vinden. Maar wacht maar totdat het over je eigen kind gaat, joh. Dan is, eh, is, is je vriendin of je vriend al 18, ben je helemaal met zo'n ambitie. Maar goed, in ieder geval, in de algemene setting eh, vinden we het een prima idee. Moet het allemaal kunnen. Wat zijn we toch eh, eigenlijk een Amerikaans land, Verder kwamen we nog achter een heleboel dingen. Zo bleek Van Velsen 1,52 meter te zijn. En op het FIFA-forum zijn ze eigenlijk benieuwd wat mensen allemaal doen met die dwergen. En we kwamen erachter dat de studio nu afgebroken mag worden wat mij betreft. Ik ben er volgende week niet. Dat komt vanwege de studio voorbij... Of, eh, de studio eh, verhuizing. Want dat mengtafel die gaat hier weg. En ik weet niet of je het weet, maar dat is heel moeilijk radio maken. Nou, mijn laatste plaat in deze studio. Om een beetje ja, een sfeertje aan te geven.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 Volgens getuigen gingen de aanvallers als beesten tekeer. Ze zouden rond de 20 jaar zijn en hadden messen en een vuurwapen bij zich. De gealarmeerde politie schoot de beide aanvallers neer. Premier Cameron vroeg zijn minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, een spoedzitting te organiseren van de Cobra-groep, die zich bezighoudt met nationale veiligheid. Het incident gebeurde in de Londense wijk Woolwich, dichtbij een kazerne. De man die werd aangevallen droeg een t-shirt van de militaire organisatie Help for Heroes. Het Openbaar Ministerie gaat in het voorbereidend onderzoek naar matchfixing ook bekijken of er sprake is van witwassen of van fraude. Dat heeft minister Opstelten van Justitie gezegd. Bij matchfixing wordt de uitslag van bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd beïnvloed om er veel geld mee te verdienen. De Tweede Kamer is blij met het extra onderzoek. Staatssecretaris Steven gaat zo zijn wetsvoorstel over illegaliteit aanpassen dat hulp aan illegalen nooit strafbaar is. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken dat hulp aan illegalen nooit strafbaar mag zijn. Maar als een illegale vreemdeling meer dan twee keer een boete krijgt, wordt dat gezien als een misdrijf. En wie hulp biedt aan een misdadiger is wel strafbaar. Voor de PvdA is dat onacceptabel, zei Teven, en hij belooft een oplossing te vinden. Een netwerk van artsen fraudeert voor miljoenen euro's aan geld uit de zorgverzekeringskas. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een uitgebreid fraudeonderzoek van zorgverzekeraar DSW. De artsen zouden onder meer cosmetische behandelingen als medische zorg declareren. En sjoemelen met geld uit de geestelijke gezondheidszorg en de AWBZ. Het OM en de opsporingsdiensten zouden op de hoogte zijn. Het weer, van het westen uit tijdelijk meer opklaringen. In de loop van de nacht vanuit het westen opnieuw buien. Morgen en vrijdag ook buien en fris 9 tot 12 graden.